in de blauwe nacht vol maanlicht snapt een cowboy van zijn paard. Als hij dan zijn bivak inricht, plaatst zijn trouwe hengsten daar. Bij zijn buurtje na het eten zingt hij zachtjes voor zijn heen. Hij droomt zonder het te weten van een vrouw voor hem alleen. Bij het kampvuur op de prairie zingt een cowboy zacht zijn lied. Voor het meisje van zijn dromen. Maar helaas, hij kent haar niet. Dan ziet hij haar bij zich komen. En kust zij hem nacht. Fluistert duizend lieve woordjes. En de maan houdt stil de always someday.